Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel mensen zijn geld vooral voor lager opgeleiden... zegt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde in het AD. Wie lichamelijk werk doet, wordt jarenlang zo zwaar belast... dat het een keer ophoudt. Het kraakbeen is dan gewoon versleten, zegt de vereniging. De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar... en zal daarna nog verder stijgen. Nederland heeft er het afgelopen jaar 111.000 inwoners bij gekregen. Het is de snelste groei in 15 jaar, meldt het CBS. Dat komt vooral door de toegenomen immigratie. Er wonen nu 17,1 miljoen mensen in Nederland. Van alle gemeenten groeide Amsterdam het hardst. Er wonen nu bijna 850.000 mensen. Door de stremming van de Maas komen bedrijven in Limburg in de problemen. De aan- en afvoer van onderdelen en producten over de rivier is stil komen te liggen. Onder meer VDL Netcar, waar minis worden gebouwd, en DSM hebben er last van. Vorige week botste een schip tegen de stuw bij Graven, waardoor het waterpeil in de Maas is gezakt en er niet meer kan worden gevaren. Syrische rebellen eisen dat de regeringstroepen zich houden aan het bestand dat sinds vrijdag van kracht is. Ze dreigen het vredesoverleg in Kazachstan later deze maand te boycotten en hebben een voorbespreking alvast afgezegd. Volgens de rebellen wordt het bestand vooral ten noordwesten van Damascus geschonden door het Syrische leger en Hezbollah-strijders. Bij een grote brand in Chili zijn zeker 100 huizen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is er niemand omgekomen. Wel zijn 19 mensen gewond geraakt. De brand ontstond in een natuurgebied en sloeg over naar een buitenwijk van de havenstad Valparaiso, waar veel houten huizen staan. Michael van Gerwen heeft het WK darts gewonnen. In Londen versloeg hij de Schotse titelverdediger Gary Anderson met 7-3. Het is de tweede keer dat van Gerwen de PDC-titel wint. Het weer, vanochtend af en toe zon, maar er zijn ook buien. Later op de dag raakt het geheel bewolkt en gaat het vaker regenen.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 Zandvoort, op 106.9 FM. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Sorry for van ZFM. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on.